Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een week lang zijn er op grote digitale borden langs de snelweg... foto's te zien van mensen en kinderen die door Hamas zijn ontvoerd. Het CIDI, een Joodse stichting in Nederland... heeft advertentieruimte op de billboards ingekocht. Ze willen mensen wijzen op de ontvoeringen... en hen bewust maken van de noodzaak van de operatie van Israël in Gaza... zeggen ze tegen de Telegraaf. 27.000 ondernemers hebben vorige maand een aanmaning gekregen van de Belastingdienst... omdat ze te ver achterlopen met het terugbetalen van hun coronaschuld. Ze moeten het bedrag daarom nu in één keer aftikken, vertelt redacteur Lisa Schollenberg. Betaal je dat niet, dan volgen er dwangbevelen... en dan kunnen ze uiteindelijk ook deurwaarders verwachten... die beslag gaan leggen op je spullen. Alles eigenlijk om dat geld terug te krijgen. Maar die eerste dwangbevelen zijn ook gestuurd... en bij een paar honderd ondernemers is ook al opdracht gegeven... om eh, beslag te leggen, eh, horen we van het ministerie. De ondernemers hoefden tijdens corona geen belasting te betalen. Sinds vorig jaar oktober moeten ze de opgebouwde schuld in termijnen aflossen. Een jongen van 15 die zaterdagavond werd neergeschoten in Os in Brabant... zat in de vluchtelingenopvang. De politie weet nog niet waarom hij werd beschoten. Ze hebben ook nog niemand opgepakt. De schietpartij is op camerabeelden vastgelegd. Daarop is te zien dat een jongen van achteren aankomt fietsen... en de andere jongen in zijn rug schiet en dan snel wegfietst. En Minecraft is officieel de populairste game ooit, blijkt uit de verkoopcijfers. Minecraft werd in 2009 in elkaar geknutseld door een man in Zweden. Microsoft kocht het later over voor 2,5 miljard. In Minecraft kun je je eigen wereld ontwerpen en bouwen. En het is vooral een hit omdat je het samen kunt spelen, zegt game-expert Martin Verschoor. Je kan met meerdere mensen een server in en dus je eigen game gaan ontwerpen. En dan zelf lekker gaan spelen, gaan bouwen en gek gaan doen. Lekker losgaan met je maten. En de game wordt ook heel goed ondersteund. De makers releasen non-stop nieuwe updates. Maken de game ook steeds beter. En het is misschien niet de mooiste game ooit gemaakt. Maar zoals we zeggen in gaming, gameplay boven graphics. Minecraft is 300 miljoen keer verkocht. Ter vergelijking bij GTA 5 was dat 180 miljoen keer. Het weer vanavond op de meeste plekken droog. Komende nacht koelt het af naar een paar graden boven nul. En morgen een droog dagje, dan flink wat zon en een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die zo'n 5 à 10 minuten oponthoud opleveren. Op de A10 Zuid heb je nog wel een kwartier vertraging... door een ongeluk bij Amsterdam buiten Veldert richting Utrecht. Er is nog één rijstrook dicht, ze zijn aan het bergen daar... Op de A4 sta je daardoor ook in de file richting Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer. Ook daar heb je een kwartier extra reistijd. En het rijdt langzaam op de N247 van Amsterdam naar Horen voor Broek in Waterland.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 Dan doe je er dus twee in één week. Ehm, afgelopen maandag hadden we Flora in de studio. En die heeft haar EP Utterly Mistaken afgelopen dinsdag in Grounds gepresenteerd. Voor een, denk ik, wel een vol, volle bak. Volle zaal, denk ik zo. En wij dachten van ja, als dat er toch een dag later is dat zij die EP release, waarom niet eh, op die speciale maandag haar vragen om een deel van die EP al te laten horen? Nou, dat heeft ze ook gedaan. Ehm, wil je dat een beetje nakijken, dan moet je even naar de website van uh, Alternative FM gaan. En dan is het uh, En dan moet je de uitzending van afgelopen maandag. Ik geloof bij uitzendingen moet je kijken. En dan vind je hem. En daar staat ook een hele samenvatting erop. Maar goed, dit is ook een reguliere uitzending. En dat is gewoon de vaste uitzending. Alleen we hebben vandaag geen live muziek. Want dat vonden we een beetje te veel van het goede. Volgende week wel weer. Maar daar kom ik zo op. Dus dat eh, is eh, dan volgende week weer. En dat weer vertrouwd op de donderdag. Von V die mocht het eh, bal van deze donderdag openen. Bal dat is eigenlijk een beetje een foute woordgrap. Maar ik moet er een beetje opletten dat, eh, dat het me geen bal uitmaakt. Want anders dan krijg ik wel heel erg veel boze brieven, denk ik eerlijk gezegd. Maar goed, ehm, eh, dat eh, is Von V met Openly Remember. Ik weet niet of ze ehm, bezig zijn met nieuw materiaal. Maar ik ga ervan uit dat ze niet stilzitten. Ik heb begrepen dat ze bezig zijn met een nieuwe drummer. Dus ehm, helemaal actief zijn ze op dit moment ook niet helemaal. Maar goed, wat nog niet is, kan nog altijd komen. Ik zei al, er is weer het nodige live eh, te beleven de komende tijd. En één ervan is deze Mies. Die samen met Blanco op 26 oktober, dat is twee weken na nu.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 En de uitvoering zeker ook. De dame die je hoort, die heeft haar zangcarrière min of meer aan de willen gegangen. En dat is Lisa Brammer geweest. Zij was ooit de frontvrouw van Dakota. Later is dat uh, eh, eh, Loop geworden. En dit was een van de nummers die ze hebben uitgebracht. Ik dacht ergens in 2018, 17, 18 zo'n beetje die kant uit. Uh, lief Clover Blanco hoorde je daarvoor met eh, Give What You Got To Give. Eh, zij komen 26 oktober. Een week ervoor komt deze manier En hij heeft afgelopen vrijdag zijn album In Our Time gepresenteerd in de Piers van Dam. Ik heb het over P.A. en Bond en My Old Man. MUZIEK meisje uit Noorwegen, de valse nostalgie beheerst zijn leven. Hij wil zo graag een poëet zijn, maar krijgt het niet geschreven. Beloofde ooit een man te zijn, maar is een jongen gebleven. schuilt Amber Kammerga. Ze, eh, ze schijnt hier ook in de buurt te wonen. Op de grens tussen Haarlem en Heemstede. Dus dat, dat gaat eh, een, eh, bijna een thuiswedstrijd. We zijn bezig om ook hier naar de studio te krijgen. Maar er zijn er nog meer. Meer gegadigden. En vooral in november en december wordt het sowieso druk. Want in het lijstje van allerlei optredens, bijvoorbeeld het verbond in november, dus 2 november. Dan ergens ehm, tussen 9 en 23 november komt Joyce Martens. Een bekende uh, voor ZFM Zandvoort. Want zij heeft al eens eerder gespeeld bij collega Fred Heij. Maar eh, ze is alternatief genoeg om ook hier eh, te komen. Dus wat dat gaat zal het erop uitdraaien dat het of de 16e of de 23e november gaat worden. En dan is er ook nog eh, sprake van de, de mm, Dusty Street. Dat is concreet, maar dit gaan we straks eh, vertellen. die komt ook. Dus, uh, en Dusty Street is wel eens eerder geweest, wel twee keer. En die komt dus gewoon nu voor de derde keer. Maar we gaan naar bekenden die ook hier geweest zijn. Want trouwens, Barnsteen is niet alleen hier geweest... maar ook bij de collega's van RPL Woedenbee, collega Maarten van Duin... die tussen 2 in 4 op de zaterdagmiddag. Het, uh, nee, tussen 4 en 6, Jaap. Even goed opletten. Tussen 4 en 6 het programma Podium 1071 doet. En daar zat deze Barnsteen in. Maar ook deze mensen van Tuskhead. Alleen, ik heb wel de nieuwe single. Uh, mag ik uh, draaien vandaag van Patrick. Hier is Breaking the Man. Die komt morgen uit. I know you don't like the sound of these lies coming out of my mouth. But you know the truth even without me making a sound. Why you keep asking me what it's all about? Do you wanna make me angry? Should I scream and shout? know that I'm hurting, I'm not alright. The pills, they should fix me, but I'm losing the fight from myself. I need help. How can you love me when I hate myself? I'm breaking the man that's hidden in the shell every time. No, I'm not alright after all You say I'm not to blame, but how can I believe? That there's a God who cares for us all, you must have cursed me. You say that I don't have to face this challenge alone. But I'll push you away, cause I'm losing control. fight from myself. I need help. How can you love me when I hate myself? I'm breaking the man that's hidden in the shell every time. No, I'm not alright. pretend I'm not alright. The pills, they should fix me, but I'm losing the fight from myself. I need help. How can you love me when I hate myself? I'm breaking the man that's hidden in this shell every time. No, I'm not alright after all zijn geweest hier in deze studio. en dat is ook alweer acht jaar geleden. Eh, deze Jeruzalem met Lay Down. Waarom? Omdat ik iets eh, tegenkom <laughs> op het moment dat ik dit nummer speel. Eh, ja, is dat ook op Instagram uh, posten iets over de verjaardag van haar zus. En ik denk, ach, laat ik ook eens een keer Lay It Down nog eens een keer eh, voorbij eh, komen in deze Alternative FM. Daarvoor hoorde je Tuskhead eh, met een nieuwe single Breaking the Man. deze meneer is ook bij ons geweest, nog niet eens zo gek lang geleden. Ik geloof in de maand september is hij geweest. En toen uh, speelde hij dit nummer. En het is ook onze eigen opname, jazeker. het nummer is ook meteen zijn laatst verschenen single of de meest recente single. Want anders denkt iedereen, hij houdt ermee op. Nee, het is de meest recente single van hem. Bernard Hering en Colorado. evenings after work You don't have to feel lonely, I promise If spring arrives early Drive down until you reach, till you ride Till the first rays of light Will melt down the snow on the wintry roads Come and see me in Colorado Where the mountains meet the sky We'll start a new life together, leaving the past behind. Come and see me in Colorado. Sure, you'll find work down here. Though I saved enough to see it through the year. I work overtime on Thursdays, so the weekends after night. We can catch you movie, I promise. Baby, don't you worry. We're ranching until we find someplace nice. Till the first autumn sky will sparkle your eyes with its evening light. Come and see me in Colorado, where the mountains kiss the sky. We'll start a new life together, leaving the past behind. Come and see me in Colorado. Lay your doubts and fears aside. We'll start a new life together, leaving old days behind. Come and see me in Colorado. come and see me. Come and see me. Come and see me in Colorado. Come and see me in Colorado. Come and see me in Colorado. Come and see Eh, platform 3 voor 12 Noord-Holland eh, staat een heel uitgebreid eh, verhaal in de beste releases van de afgelopen maand, van de maand september. Dit van niemand minder dan Marble Waves, want die hadden we afgelopen maandag bij monden van Merel van het Hoofd in de uitzending over de, dit album Endless Drifting. Ehm, je moet het maar even nakijken wat betreft het verhaal bij 3 voor 12 Noord-Holland. Daar staat hij in genoemd. Colorado hoorde je daarvoor van eh, niemand minder dan Bernard Hering. Want hij hadden we ook op bezoek. En dat is afgelopen maand, halverwege september, is hij bij ons in de studio geweest. Deze man nog niet, maar we kennen hem wel van de Rob Agda Morgen komt zijn nieuwe single uit en hij is bezig met een EP... die op 1 december gaat eh, verschijnen. Oliver Aaron en Invisible Man. of You are good in the kitchen and great as friend. You are talented and arty. You know how to party. Got lots of skills. Yeah. You're pretty funny. Know how to deep dive on it. So why are you sleeping alone? Baby your face single moet ik eigenlijk zeggen van deze Fleur Lyon. In de echtheid heet ze eh, Fleur de Leeuwen. En ze komt, of ze woont in Amstelveen. En dan ben je een volbloed Noord-Holland ingezeten. En dan mag je je dus meetellen als het gaat om de releases in Noord-Holland. Dus dat eh, is dan ook gebeurd. Uh, datzelfde geldt ook voor Oliver Render. is ook het een en ander aandacht aan besteed door de vrienden van 3 voor 12 Noord-Holland... ben ik eh, zelf ook nog een eh, grote hoot metoot bij, eh, bij dat platform. Dus dan <laughs> zit je wat dicht bij het vuur. Ehm, we gaan gewoon verder met de muziek. Want afgelopen week was het National Coming Out Day. Als ik alweer de reacties op een bericht zie over een regenboogvlag die opgehangen wordt bij de SP Zandvoort. En ik zie daar alweer beschamende reacties eronder staan op de Facebookpagina van ZFM Zandvoort. Daar schaam ik me er eigenlijk diep voor. Want ik denk, ja, eh, waar zit je verstand? Het zijn ook mensen. En die mensen, die hebben al, mm, ja... Ik kom er bijna haast niet uit, maar ik vind dat die mensen eh, zichzelf mogen zijn en willen zijn wie ze kunnen zijn. Dus eh, dat statement maak ik dan nu meteen. En deze man heeft het er zeker over. Paul Morris, Disgustingly in Love, want daar is de aanleiding voor geweest. know You're all I wanna talk about mm -hmm. Mm -hmm. Getting close I just wanna be around I just wanna be with you and I can't get enough So disgustingly in love Like I'm addicted and you are my drug Blah. Missing you the second I leave the door mm. Mm. So I'm calling just wanna be with you and I can't get enough So disgustingly you know, you're all I wanna talk about Morris. En Disgust Disgustingly in Love komt van de EP die morgen gaat eh, verschijnen. It Gets Better. En om het woord nog enige kracht bij te zetten, deze... Dus ja, zo werkt dat. Met die punkplaten, dat, eh, dat, <laughs> dat is echt eh, eh, gewoon met, met ja, weinig woorden en heel veel daden. Nou, ik ga er nog één stevig nummer tegenaan gooien tot aan het nieuws van 8 uur. En dat is deze. En achter die man schuilt Martin nog wat. Hij is van The Sign of Leon, maar dit is een side project van hem. 12 inch from heaven tot aan het nieuws van 8 uur. weet het weer, Martin Erich.